Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Reddingswerkers in Spanje zoeken vandaag verder naar mensen die vermist zijn geraakt bij de overstromingen. Op sommige plekken in de buurt van Valencia viel er in een paar uur tijd meer regen dan er normaal in een jaar valt. Straten kwamen onder water te staan en hagelstenen die ongeveer zo groot waren als golfballen veroorzaakten een hoop schade. Deze Nederlandse vrouw woont in het gebied en wist niet wat ze zag. Ja, je zag gewoon wat normaal ehm, een berg is. Eh, waar nu opeens allemaal stromen water vandaan kwamen. Mensen eh, die hun auto bij hun huis hadden geparkeerd. En ik hoorde dus ook van de mensen hier dat ja, die moesten hun huis uitvluchten, eh, die alles gewoon kwijt zijn. Dat vertelden ze bij Hart van Nederland. Bij het noodweer kwamen minstens 95 mensen om het leven. In Spanje begint vandaag de eerste dag van drie dagen van nationale rouw. Bijna 10.000 post-covid-patiënten zijn helemaal of voor een deel arbeidsongeschikt verklaard. Dat blijkt uit cijfers van het UWV waar de Volkskrant over schrijft. De post-covid-patiënten hebben zulke heftige klachten overgehouden aan corona... dat ze een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen. Relatief veel jonge mensen hebben post-covid-klachten... dat we eerst long-covid noemden. En Ruud van Nistelrooy heeft zijn eerste en misschien meteen laatste wedstrijd als trainer van Manchester United gewonnen. Begin deze week werd Erik ten Hag ontslagen en dus zit van Nistelrooy even op die plek. Gisteren zag je de ploeg met 5-2 van Leicester City winnen. Het kan zijn dat Van Nistelrooy snel plaatsmaakt... want Manchester heeft al een opvolger van Ten Hag op het oog. Ja, en een grote ergernis van tuincentra in het hele land. Tijdens de herfstvakantie worden er al volop kerstinkopen gedaan. En daar horen dan ook oaseblokken bij. Je weet wel, dat zijn die groene schuimdingen waar je kerstkransen of kerststukjes mee maakt. Probleem is dat veel mensen het heerlijk vinden om met hun vingers in die blokken te prikken... nog voordat ze er eentje hebben gekocht. Dat merken ze ook in het Zuid-Hollandse Zevenhoven. Oudere mensen, jongere mensen, ze prikken er allemaal met de vingeren zo in.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 The more I the less I know About this thing called love more Please don't stop the music, music. the stranger you're all I'm thinking of. I praise the Lord above for sending me love. I cherish every hug. I really love.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 waarbij zeker 95 mensen omkwamen. In Zaandam hebben honderden asielzoekers een groot deel van de nacht buiten doorgebracht... nadat op hun opvangschip brand was uitgebroken. Die brand is inmiddels geblust. In Mexico zijn bij twee schietpartijen twee journalisten omgekomen. Het is voor het eerst sinds het aantreden van president Scheinbaum begin deze maand dat journalisten zijn vermoord.